7 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het kabinet gaat flink investeren in de opleiding van personeel in verpleeghuizen. Dat blijkt uit de plannen die het kabinet presenteert op Prinsjesdag. Het gaat om een bedrag van ruim 100 miljoen euro. Het geld wordt besteed aan extra opleidingen voor nieuw en bestaand personeel. Mensen komen op steeds latere leeftijd in verpleeghuizen en zijn dan vaak zieker. De zorg voor deze patiënten vergt meer van het personeel. Het kabinet hoopt met deze investering het leven van bewoners van verpleeghuizen aangenamer te maken. Eerder werd al bekend dat er extra geld komt om om alle bewoners een uur extra dagbesteding te geven. Daarvoor trekt het kabinet 80 miljoen euro uit. De Turkse autoriteiten hebben Frederike Geerdink vrijgelaten, dat zegt de advocaat. De Nederlandse journaliste werd zaterdag opgepakt omdat ze in verboden gebied zou zijn geweest. Ze was bezig een reportage te maken over Koerdische activisten die een menselijk schild vormen. Volgens de advocaat lijkt het er sterk op dat er geen rechtszaak tegen Geerdink komt. De Tweede Kamer wil dat het minimumjeugdloon substantieel wordt verhoogd, zodat het meer in de pas loopt met het gewone minimumloon. Een motie van D66 kreeg steun van onder meer regeringspartij PvdA. Volgens D66 is het voor veel jongeren lastig om rond te komen van een eerste salaris. De Kamer spoort minister nu aan om met concrete voorstellen te komen voor een verhoging. Gelijk loon voor gelijk werk moet daarbij het uitgangspunt zijn, vindt de Kamer. De evacuatie van de patiënten uit het VU Medisch Centrum duurt zeker nog tot diep in de nacht. Volgens bestuursvoorzitter Wouter Bos is het een langdurig en heel intensief proces. Vooral doordat er maar twee liften werken in het gebouw. Die moeten handmatig bediend worden. Van de 339 patiënten zijn er inmiddels 63 geëvacueerd. Een groep van 64 patiënten is terug naar huis. Het weer, plaatselijk valt er nog wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is een graad of 17. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en kan plaatselijk wat mist ontstaan. Morgen wordt het 18 tot 20 graden en blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Holendrecht, 6 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En verderop bij knooppunt Amstel, 3 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. A9 van Diemen naar Alkmaar bij knooppunt Battenverdorp 11 kilometer. En richting Diemen op de A9 bij de afrit AMC 10 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Duivendrecht en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. De N200 van Amsterdam naar Halfweg tussen Amsterdam en Halfweg 2 kilometer.